Renate Kok met het NOS Journaal. In Meerssen in Limburg zijn twee mensen lichtgewond geraakt... toen ze geraakt werden door stukken metaal... die van een vrachtvliegtuig afkomstig waren. Een van de motoren van de Boeing 747 vloog kort na het opstijgen in Maastricht in brand... en verloor daarbij stukken van de turbinebladen. Er zijn ook auto's en woningen beschadigd geraakt. Hoe groot de omvang van de schade is, is niet bekend. Het toestel is op drie motoren verder gevlogen... en geland in Luik in België. Het ging om een toestel van, van een chartermaatschappij uit Bermuda dat onderweg was naar New York. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek begonnen naar het incident. De Russische oppositieleider Navalny is in allebei de rechtszaken die vandaag tegen hem liepen veroordeeld. Vanochtend werd al duidelijk dat hij 2,5 jaar naar een strafkamp moet... omdat hij een afspraak met de reclassering had gemist in de tijd dat hij in Duitsland verbleef. In een andere zaak is hij nu ook veroordeeld voor laster vanwege het beledigen van een oorlogsveteraan. Bij een demonstratie vanmiddag op het Malieveld in Den Haag zijn zes mensen opgepakt, meldt de politie. Twee voor belediging en vier omdat ze weigerden te vertrekken toen het maximum aantal deelnemers bereikt was. Van de gemeente Den Haag mochten er niet meer dan 100 mensen bij het protest aanwezig zijn vanwege de coronamaatregelen. Cabaretier Guido Weijers is tevreden over het verloop van zijn voorstelling vanmiddag in Utrecht... waar voor het eerst weer 500 man publiek bij aanwezig mocht zijn. Die moesten wel een negatieve coronatest kunnen laten zien. De voorstelling was bedoeld als proef om te onderzoeken hoe theaters veilig met de pandemie om kunnen gaan. Het is het tweede testevenement binnen een week. Afgelopen maandag werd er ook al een congres gehouden in hetzelfde theater als proef. Het weer vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen wordt het een zonnige dag.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 Laatste shownieuws, de party update. Ja, <laughs> die is eh, iets anders dan anders. Binnenkort, eh, ik ga je vertellen wat er binnenkort allemaal plaats gaat vinden, als je het niet al weet, maar... Natuurlijk wel de Nightwalk 10, maar de eh, parties, clubs, ze zijn nog gesloten, hè? De avondklok, er is een heleboel gedoe over. Hè? Dus ja, wat, eh, hè? wat gaat er allemaal gebeuren dit jaar 2021? Maar ik heb van de week naar de kinderenpersconferentie eh, uh, gekeken van Rutte en, en de Jong. En daar waren ze heel positief. In de zomer gaan we weer leuke dingen doen. Dus we zijn benieuwd of dat allemaal gaat gebeuren. TVM Zandvoort vorige week. Was ik er wel, was ik er niet? Ja, het eerste uurtje stond ik voor de deur. Jij je wilt niet geloven, maar <laughs> ik had problemen problemen met de deur. Ja, ik kon er niet in. En wat ik ook deed, het ging gewoon niet lukken. Dus uh, ja, hoop problemen. Maar uiteindelijk, uh, ja, eh, ben ik er vandaag weer helemaal 100%. Van 9 tot middernacht met de beste van dance op je radio. Als opening horen we Block and Crown. Samen met Mark Russo met de Jam in Stamping. En uh, vorige keer deed het ook al. Nog een plaatje van Black and Crown.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 Close your eyes and hit the switch. We're going to a place where everybody's kicking, kicking, kicking. Yeah, that's the ticket. Ain't no blood, ain't no crippin', ain't no punk, no fool said trippin'. Everybody's got a stack and it ain't no crack. And it really don't matter if you're white or black guy. Wanna take you there like the staple singers. Put something in the tank and I know that I can make it if you can't. Take your heat, take your ass out the kitchen. We're on a mission. slide, slide, slippity slide. With switches on the block in a 65. find a place where I can live my life in. Maybe eat some steak with some beef and rice A Place where my kids can play outside without living in fear of a drive-by. And even if I get away from them drive-by killers, I still got to worry about them snitching killers. I keep on searching, I keep on looking. But fools are the same from Watts to Brooklyn. I try to keep my faith in my people, but sometimes the people keep acting like they evil. You don't understand about running with a gang, cause you don't gang bang. And you don't have to stand on the corner and slam, cause you got your own thing. You can't help me if you can't help yourself you better make a left. Come along and ride on my fantastic slide, slide, slippity slide. I do what I got just to survive. Come along and ride on a fantastic slide, slide, who ride? That's why I pack my 45. That's why I pack my 45. That's why I pack my 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Life is a switch and then you die. Still trying to get a piece of that apple pie. Every game is the same, cause the game still remains. Don't it seem kinda strange and a damn thing changed? If you don't work, then you don't eat. And only down earth lovers can ride with me. Hop, hop, hop, you drive quickly down the block. Stay sucker free and keep the buses in the jack. You gotta have hot stuff if you wanna go. Watch this sweet chariot swing low. Ain't nobody crying, ain't nobody dying, ain't nobody worried. Everybody's trying. Nothing from nothing leaves nothing. If you wanna have something, you better stop running. So what you gonna do when the five roll by? You better be ready so you can ride. Slide, slide, slide, slippity slide with switches on the block in a 65. Slide, slide, ride. up on mountain high. That's what you do. Just roll it up. That's right. Just roll it up. That's what you do. Just roll it up. That's right. Mario Zandvoort. Mario, Mario Martin Slick met The Night The Light Went Out. The Lights Went Out. Een hele oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we Richard Gray met Fantastic Voyage. Ook een oude plaat in een nieuw jasje. En eh, ja, hè, coronatijd, anderhalve meter afstand, avondklok. 9 uur binnen en eh, half vijf mag je dan weer naar buiten. Tenzij een hond hebben of tenzij je een verklaring hebt. Maar het dance event en het concert in de Ziggo Dome in Amsterdam... en het festival op het terrein van Lowlands in Biddinghuis. Die worden definitief in de eerste twee weekenden van maart georganiseerd. Dat zei eh, staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken afgelopen maandag tijdens een congres in Utrecht. Want die ging ook gewoon door in het eh, Beatrix eh, Theater was dat volgens mij. welke artiesten zullen optreden en hoe de kaartverkoop gaat verlopen is nog niet helemaal bekend. De organisatie van de vierde evenement is in handen van Mojo en uh, eh, ID&T. Bij de evenement in de Ziegeldoop, dat eh, is op 6 en 7 maart, worden 1300 bezoekers verwacht. Die worden verdeeld in vijf zogenaamde bubbels van 250 personen en een groep van 50 eh, personen. En op het evenemententerrein worden op 12 en 13 maand in totaal 13 maart moet ik zeggen. In totaal 1500 bezoekers per festival ontvangen. We verdelen in drie groepen van 500 personen. En ik meen dat het allemaal zonder mondkapje is en ook anderhalve meter gaan we niet aan meedoen. Het congres is het eerste van een rij zogeheten Back to Life evenementen. Die onder andere door eh, Field Lab Events eh, wordt georganiseerd. De praktijktesten moeten het mogelijk maken om op een beheerste wijze te experimenteren met een veilige heropening van sectoren van de maatschappij en moeten perspectief bieden voor deelname aan toekomstige evenementen. En Keizer ziet het congres als startpunt voor een omwenteling in de evenementenbranche. Menselijk en economisch houden we het op zo'n lange duur natuurlijk niet vol. Dan moet je gaan nadenken over hoe het dan wel moet doen, hoe je het dan wel moet doen. En dan moet je gaan beginnen met testen. En dat is wat we nu dus allemaal gaan doen. Op de vraag wanneer ze verwachten dat er weer evenementen georganiseerd kunnen worden... antwoord Keizer, dat is een heel politiek oncorrect antwoord. Maar ik hoop dat je volgend jaar op een lekker dance event en een wit wijntje op je slippers kunt staan. Dus, uh, hè? Hoor allemaal geruchten. Verschillende evenementen zijn toch alweer verplaatst naar, eh, naar 2022. Eh, maar eh, heel veel evenementen beginnen eind augustus, september beginnen al. Dus eh, hè, het gaat allemaal de goede kant op. Het duurt alleen allemaal te lang. TVM Zandvoort door met muziek. Op tafel zie ik aan je radio gekluisterd. Soul Adventures, Kristen Cummings, Wayne Soul, Wayne Soul Adventures en Odyssey Inc. met Respect. Oud plaatje wederom in een nieuw jasje gestoken. Jackson met Disco Jewels Volume 1, de clubmix. ZFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij van 9 tot middernacht... met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Straks is DJ Mauso met zijn Global House Types... en straks in het derde uurtje vliegen we wederom helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Skelly. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Defcon One... dat is het grootste dance-event van Nederland... kan ook dit jaar niet plaatsvinden vanwege natuurlijk het zal niet de coronacrisis. Het festival wordt verplaatst aan het laatste weekend van juni 2022. Zo meldt organisator Q-Dance eh, afgelopen maandag. Het festival in Biddinghuis werd vorig jaar al verplaatst naar juni dit jaar. De organisatie die vorig jaar wel met een digitale, digitale editie kwam... had goede hoop voor 2021. Eh, de afgelopen zes maanden hebben we er alles aan gedaan om deze uitkomst te vermijden. Maar het bleek simpelweg onmogelijk te zijn, zo zegt de Q-Dance. De organisatie is ervan overtuigd dat het festival volgend jaar wel door kan gaan. De editie moet de grootste, meest gewaagde en krachtigste ooit worden. De Q-Dance hoopt dat mensen hun kaartje vasthouden voor 2022. Eh, wel kan een eh, foyer of een worden aangevraagd. En in 2019 kwam er op de 17e editie van Defcon One kwamen zo'n 78.000 liefhebbers op af. En dat was de best bezochte editie ooit. En ja, je snapt dat dat gewoon nog even niet gaat lukken. Dus eh, je baalt waarschijnlijk, we balen allemaal. Maar hè, we moeten toch nog even geduld hebben. Maar hè, er komt licht aan het einde van deze dramatische coronatijd. Vorig jaar was kut, dit jaar is uh, kut begonnen, maar het komt allemaal goed. Eh, we hebben allemaal het volste vertrouwen in de regering.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 this way. Let the music play. Oh my heart, only you can know how to get by. Melancholy, ever so broken skin. Mercury rising. feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside of you.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 Deze week op 10, Martin Aikin en Chanel met You. Op 9, Kurt Maverick met Dancing 2. En wacht, Lee Fast, Barrick Dawn en Alex Mills met The Void. Op 7, Peep Edwards en Kevin McKay met uh, Ain't Nothing Going On But The Rent. Ook een oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. Op 6 deze week, uh, met Summer 91, Looking Back. Op 5, James uh, Yule en Disciples met The Whisper, samen James Yule. En op 4, Inner City, Idris Elba en Stephanie Christie's met No More Looking Back. En op 3, Vintage Culture en Elise LeCroix met It Is What It Is. Ex nummer 1 plaatje. Op 2, The Ghetto Blaster met de missie met de House. Deze week nog steeds op 1 voor de derde week op nummer 1. De Martinez Brothers en Mark Ibassi. E. Bassi in de Vintage Culture Extended Remix van Let It Go. Nou, die heb je ook al zo vaak gehoord, dus we gaan een hele andere nieuwe plaat draaien. Wat dacht je van Gas, onze eigen Nederlandse Gas? Met Set You Free, wordt hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. zaterdagavond op ZFM. created disco so that you could be born and be so blessed. Is that true? <laughs> it feels like that sometimes. Really? And do you like being known as the undisputed queen of disco? Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Step On met Heaven, de Jazz Bass Extended Remix. Daarvoor hoorden we Hatiris en Sap Jr. met Undisputed Queen of Disco.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 Nu nog even muziek. Wat dacht je van Mind E met Diamonds? Je hoort de Ferric Dawn Remix en misschien nog Paco Canisi met de Brooklyn Spirit. Ik zeg tot zometeen de break. Cause when you're with me, baby, you are getting everything.